Goedenavond, goedenavond met elkaar. Aan de tafeltjes en aan de bar. Neem je niet kwalijk dat ik u allen nog niet ken. Maar mag ik eventjes vertellen wie ik ben? Ik ben Jaapie de portier. Ik heb zo'n jovel baantje hier. Ik zeg altijd keer op keer, dag mevrouw en dag meneer. Hoe vindt u hier bij ons de sfeer? bij je lied en een glas wijn. Kan het zo gezellig zijn? Maak vanavond een plezier, geef je hoed en jas maar hier, want ik ben Jaapie de portier. Ik vind het fijn dat u zich hier zo amuseert, want een vrolijk mens is nooit verkeerd. Haken eens in en zing eens gezellig met me mee. Want ik ben Jaapie de portier, oladier. Ik ben Jaapie de portier. Ik heb zo'n baantje hier. Ik zeg altijd keer op keer. Dag mevrouw en dag meneer, hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Bij een liefde. en veel plezier. Maar geef je hoed jas maar hier, want ik ben Jaapie de portier. Het orkestje speelt een vrolijk stuk muziek, want de stemming is weer magnifiek. Leef je de pret, we zetten de zorgen weer opzij. Maar als u weggaat, denk dan eventjes aan mij. Ik ben Jaapie de portier, ik heb zo altijd keer op keer. Dag mevrouw en dag meneer, hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Bij een lied en een glas wijn kan het zo gezellig zijn. Maak vanavond veel plezier, maar geef uw hoed in uw jas maar hier, want ik ben Jaapie de Boer.